Freddy van Tijn met het NOS-journaal. Het VU Medisch Centrum opent morgen weer de polykliniek en de dagbehandeling... met uitzondering van de polies voor hart- en vaatziekten en nierkwalen in het ziekenhuisgebouw. De spoedeisende hulp blijft nog dicht, zegt bestuursvoorzitter Wouter Bos. Het VUMC werd gisteren getroffen door wateroverlast... nadat in de buurt een waterleiding was gesprongen. De schade loopt waarschijnlijk in de tientallen miljoenen euro's. De gouverneur van de Turkse provincie waar journaliste Frederike Geerdink is opgepakt heeft besloten dat de Nederlandse het land uit moet. Het is vrijwel zeker dat de Turkse overheid het besluit zal bekrachtigen. Geerdink werd zaterdag opgepakt omdat ze in verboden gebied zou zijn geweest. Hillary Clinton heeft gisteravond haar excuses aangeboden voor het gebruiken van een privéserver voor het versturen van zakelijke e-mails toen ze minister van Buitenlandse Zaken was. Een paar dagen geleden wilden ze nog geen excuses aanbieden. De kwestie speelt al maanden. Uit peilingen blijkt dat een meerderheid van de kiezers Clinton inmiddels onbetrouwbaar en oneerlijk vindt. Een rechtbank in Duitsland heeft de staking bij luchtvaartmaatschappij Lufthansa verboden. De piloten moeten hun actie direct beëindigen. Gisteren begonnen de piloten aan de staking. Ze zijn kwaad over bezuinigingen bij Lufthansa. Die gaan ten koste van hun salarissen en arbeidsvoorwaarden. De duizend vluchten die Lufthansa daarom voor vandaag had geannuleerd... gaan ondanks de uitspraak vandaag niet meer door. En in Apenhul in Apeldoorn is een orang-oetang verdronken. Een verzorger zag de negenjarige mensaap vanochtend in het water liggen, maar de hulp voor het dier kwam te laat. Het gebeurt zelden dat een orang-oetang zo aan zijn einde komt, zegt de verzorger. Mensapen kunnen niet zwemmen, maar zijn daarom heel voorzichtig met water. Het weer, Vannacht liggen de minima landinwaarts rond 6 graden. Het is droog. Morgen is het opnieuw zonnig en droog. In het noorden en oosten komt wel wat meer hoge bewolking voor. Temperatuur kan oplopen tot 20 graden. Dit was het... ZFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. De Bakker van de ANWB. Files nog met meer dan 10 minuten vertraging op de A2 van Utrecht naar Den Bosch tussen Beest en Zaltbommel 8 kilometer. Op de ring van Amsterdam de A10 tussen Watergraafsmeer en Oud-Zuid 6 kilometer.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 Het is 6 uur, dat betekent dat ik er weer ben. Ik ben toevallig deze week weer een invaller. Maar ik ben alleen en daar moeten we eigenlijk wel wat aan doen. Ik vind dat dat niet meer kan op deze tijden. Iedereen doet een leuk radioprogramma met z'n tweeën. En wat mag Jonas doen? Jonas doet het in zijn eentje. Nou, vind je dat niet leuk? Wil je het ook niet? Ik zou zeggen, kom even langs. Er staat, uh, ik heb een stoel voor je vrij, microfoon, koptelefoon... en we maken een programma daarvan. Hoogwaarschijnlijk komt er nog iemand, weet het niet zeker. Maar daar hebben we het straks nog wel over. We beginnen woensdag met ons oude vertrouwen lied. Ik zeg jullie, goedenavond. Oké allemaal, die handjes in de lucht. Deze is voor CFM. Ook al ben je er niet klaar voor, het is tijd om te gaan zingen. Sta met z'n allemaal op. Pak elkaar lekker stevig vast. Jongens, daar komt ie hoor, komt ie hoor, komt ie hoor. Het is weer tijd, die woensdagavond. Je radio op 106.6 Ze zijn weer even losgelaten Kwaliteit, net als op SBS Het is Stijn op CFM Ja, Steffen Stijn op CFM. Je denkt misschien, wat doe ik hier? Moet ik hier wel zijn? Maar je bent hier voor de Ja. Mochten jullie nog niet weten van gisteren eh, de evacuatie van het VU... Er was een waterleiding gesprongen, maar in ieder geval daarover meer. Straks tijdens ons nieuwsuurtje. We hebben nu een nieuwsuurtje, dat eh, duurt vijf minuten. En dan gaan we het over het nieuws hebben van de afgelopen week. Hebben we drie keer. En eh, ja, kijken of dat wat wordt. Zo niet halen het gelijk uit het programma. Want ik heb een hekel aan nieuws. Als jullie dat niet wisten, ik heb een he hekel aan nieuws. Ik weet niet hoe jullie erover denken. Vandaag ook. Verzoeknummertjes even mailen naar jonasparsonapenstaartje op Facebook van ZFM Zandvoort mag natuurlijk ook. Of gewoon even op de oude vertrouwde telefoon bellen.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 Got a feeling most of treasure. And a love so deep we can't imagine. Sean, Ain't Nobody Loves Me Better. En dan voor die City van Look It Away met uh, Adam Lambert. Nou, nogmaals, het is woensdag. Eh, ik ben er vandaag drie uur lang op je radio, maar liefst. Mocht je dat niet willen, dan zou ik niet luisteren. Maar dat heeft er allemaal niks mee te maken. Het wordt hartstikke gezellig vandaag. Ik hoop dat we, dat, dat we nog wat te doen krijgen. Ik zou zeggen, waar blijven mijn gasten? Echt. Ik weet het gewoon niet meer. Ik zei net al tegen iemand, ehm, als ik eh, nu alleen mijn eentje uitzending ga doen, dan ga verpest ik hem. Nou, en waar begon het mee? Het begon met verpest al. Dus uh, wil je dat het zo door blijft gaan? Blijf lekker zitten. Wil je niet dat het zo door blijft gaan? Kom naar de studio. Maak het gezellig hier. Kun je nog een feestje bouwen ook, want ik heb hartstikke leuke nummers vandaag op de lijst staan. En uh, ja, ik ben een beetje uitgeluld nu al. Kijk, normaal kan iemand me aanvullen, maar dat kan dus nu al niet meer. In ieder geval, je hebt vandaag je vaste items om, half, om het half uur. Dus om half en heel en half en heel en half en heel... heb je bij mij het weerbericht en je fileinformatie. Ik dat er veel files staan, kunnen we tenminste nog wel lullen. Hier heb je Eugene, Wings to Fly. Live. Op de ZFM. Ziggo kanaal 40. Eten 9. sun go down, I can feel, feel the heat, feel that we're perfect here. And when the moon comes in, violet light is touching skin. I am ready. Gene Wings to Fly, dat was live op ZFM. Over, eh, we hebben een nieuw, tenminste een nieuw artiest, een oude, maar het is een oud nummer van hem. Quintino, We Gonna Rock. Ehm, de biografie van Quintino. Het is natuurlijk al zo'n tijdje populair in Nederland. Hoe lang draait hij al in Nederland? Oh ja, mocht jij weten hoe lang Quintino al in Nederland draait en wanneer die is begonnen, mail dat naar me. Dan eh, mag zit jij, misschien wie weet, volgende week wel bij mijn uitzending. Dat... Uh, Hangt van jou af, niet van mij vandaag. In 2009 breekt Quinten van den Berg door met, met, met de remix Rap Dance Hermes. De hit van Cyclendo en Doka staat twee weken op de eerste plaats. De opvolgers Heaven in 2009. You Can't Danny, dat was in 2010 en Selecta, dat was in 2011. Worden bescheiden in de hits van de top 40 van Nederland. In 2012 zit Quintino zelfs op nummer 1 als zijn samenwerking met Sandro Silva Epic. De lijst die één week aanvoert. Daarna blijven de circuits en duiven uitstekende tripparade. De DJ komt uit 2014 ook in de DJ Mac Top 100 terecht op nummer 86. In het voorjaar van 2015 verschijnt Escape. Intro to the Sunset. We hebben vandaag voor je We Gonna Rock van Quintino. Live op ZFM. Ja, daarvoor je Quintino. We Gonna Rock. En nu net Roman Schulz, Headlights. Het is half. Dat betekent dat wij weer een heel mooi weerbericht voor jullie hebben. Maar of het mooi is, dat weet ik nog steeds niet. Want dat gaan jullie horen. Hier heb je het weer van woensdag 9 september. Vanavond koelt het snel af. Wordt en vannacht wordt het een graad van 7 tot 12 graden. Morgen wordt het overwegend zonnige dag met in de middagtemperatuur rond de 20 graden. Ook vrijdag is het vrij weer. Al kan later op de dag in het noordoosten wel zeer plaatselijk een bui vallen. een kort weerbericht hebben we vandaag, maar de maan is uit. Ik heb nog de files voor jou van uh, eh, 23 files vanaf 5 minuten of langer. Op de A1 Amersfoort Amsterdam 19 minuten vertraging tussen Naarden, Vestiging en Muiden. Op de A2 tussen Sint-Michelstel en Knopend Empel 43 minuten vertraging tussen Sint-Michelstel en Empelen. Op de A2 utrecht zuid zuidhogenborst 24 minuten vertraging tussen Biesden en Linnenburg. Op de A2 utrecht zuidhogenborst 13 minuten vertraging tussen Lingenbrug en Waardebrug. Op de A2 Sertogenbos Utrecht 14 minuten vertraging tussen Roosmalen en Empel. En op de A2 Eindhoven-Utrecht 43 minuten vertraging tussen Vught en Roosmalen. Op de A13 Rijswijk-Rotterdam 6 minuten vertraging tussen Delft en parkeerplaats Ruven Vrijdenbaan. Op de A15 Ridderkerk-Gorinchem 9 minuten vertraging tussen Sliedrecht-West en Sliedrecht-Oost. Op de A27 Utrecht-Gorinchem 17 minuten vertraging tussen knooppunt Everdingen en Lexmond de a 27. Breda-Gorgum. 7 minuten vertraging tussen de brug over de Dongen en de Geerbuigenberg. Op de A27 staat ook een file. 7 minuten vertraging tussen parkeerplaats Schijwijk, Knoop het Gorkum. En op de A50 Eindhoven-Oost 6 minuten vertraging tussen Burg-Sonius en Brug-Erban. Op de A58 Tilburg in Eindhoven 6 minuten vertraging. Op de A47 Mondeklach Venlo 8 minuten vertraging tussen Bergen en Calderwiggen. Die hoor je Afrojack, Sherman die Can't Stop Me. Ik weet niet of je dit vaak hoort thuis, maar als je niet te stoppen bent... dan moet je gewoon dit nummer draaien, dan weet je genoeg. Live op ZFM. je Kanaal 40. Even luisteren met z'n allen. Kom desnoods even langs. 6.9. Dit is ZFM Zandvoort. Ja, ja. Hiervoor die Afrojack, Shamology, Can't Stop. En dit is onze oude vertrouwde Hardwell met Cobra. Ik denk dat we een beetje een house dag hebben vandaag. Een beetje house muziek. Uh, Hardwell, wat hebben we al gehoord? Hardwell, Quintino. Martin Garrix gaan we, hebben we gehoord. Gaan we nog horen. Uh, eh, die hebben we nog meer vandaag. Nou, nog Hardwell. Maroon 5. We hebben alles vandaag. Het wordt gewoon een hartstikke gezellige dag. Ondanks dat ik in mijn eentje ben. En eh, heel misschien doen we wat dus 98 fout duur. Je weet het maar niet. Je weet niet hoe ik je voel. We zien het dan allemaal wel. We zijn alweer bijna een uur verder. Dat betekent dat er alweer bijna het nieuws aankomt. Jezus, jezus, jezus. Dat kan toch allemaal niet, denken we dan? Ja, dat kan wel. Zie je. 38 minuten zijn we al bezig. Ik hoop dat jullie nog luisteren. Zo niet, schakelen vinden op 106.9... Op Ziggo kanaal 40. Of kijk even op www.zfm-live.nl. Hier heb je die gore. Chris Brown met 5 More Hours. Alleen maar maak geen 5, uur uitzending, maar 3 vandaag. Jammer hè? Heel jammer. ZFM. What you wanna do baby? Where you wanna go? I take you to the moon, baby. I take you to the floor. I treat you like a real lady. No matter where you go, just give me some time, baby. Cause you know, even when we're apart, I know my heart. Chris Brown, Five More Hours. Ja, het blijft een lekker nummer. Het staat eh, niet meer in de top 40 helaas van Nederland. Dat is nou echt weer een minpuntje. Ehm, ik zit eraan te denken om even een van mijn sidekickers te gaan bellen. Ik weet niet of het een goed idee is, maar ehm, ik denk dat we het maar gewoon gaan proberen vandaag. En misschien is het leuk, misschien is het niet leuk, dus we gaan het gewoon even proberen. Ik denk dat ik ruzie ga krijgen, maar daar heb ik alles voor over voor de radio, dat weet je zelf ook. Even kijken hoor. Die. Die. Die. Die. die. Er zoveel nummers hè, die je moet intoetsen. Eens even kijken hoor. Oh, doet helemaal fout. Ik kan ook niet met een telefoon op weg gaan. Dat, eh, ik heb een mobiel, maar daar houdt ook echt mee op. Even kijken. Dat is dat nummer. Dan doe je die. Dan doe je die. Dan doe je die. Dan doe je die. En dan doe je nog een keer die. En dan druk je op die. En dan druk je op die. En dan druk je daarop. En dan gaan we gewoon hopen dat hij het doet vandaag. Want eh, ja, het zou wel leuk zijn als we even een uh, kunnen bellen van mij. Oh. We hebben telefoon. Nou, eh, ik weet allemaal niet meer hoe het werkt. Dit vind ik echt een nadeel van die radio. Ik weet nooit hoe die telefoons werken hier. Oh, wacht. Misschien doet hij het nu weer wel. Hallo? Oh, wacht, ik wil je bellen via de radio, maar het lukt niet echt. Via wat niet te verstaan? Ja, wacht. Wacht heel even. Ja, nu ben je wel op de radio. Hallo? In welke trein zit jij in godsnaam? Want jij zit in de trein. Maar eh, waar naartoe en in welke trein? Want ik versta je niet. Oh, nou. Dit is ook leuk. We bellen het zo nog wel even terug. Nu hoor je eerst Martin Garrix, Feet Asher, Don't Look Down. Ik zou zeggen, kijk nooit naar beneden. Hoog is beter. Omhoog, omhoog, omhoog, omhoog. Hier heb je Martin Garrix. ZFM blijft toch, hè? Martin Garrix feat Asher, Don't Look Down. We hebben nog maar 10 minuten te gaan. En ik hoor dat er mensen onderweg zijn. Dus mijn oproep heeft wel geholpen. Eh, mocht je me ook heel slecht verstaan, bel dan even naar de studio. Want ik hoorde net dat ik heel slecht verstaanbaar was. Dat vind ik nou echt een minpuntje. Ik moet goed verstaanbaar zijn, want het is radio. En het is niet zomaar radio, het is live radio. Wil je meer van Martin Garrix horen? Blijf dan even hangen, maar straks na het nieuws hoor je meer van Martin Garrix. Nu hoor je David Guetta met wat zeg je? Hey mama! Live op ZFM. Het wordt gezellig! Yes, I be your woman. Yes, I be your baby. Yes, I be whatever that you tell me when you're ready. Yes, I be your girl. Forever your lady. You ain't never got a word. I'm down for you, baby. Uh, best believe that. When you need that, I'll provide. always have it. I'll be on deck, keep it in check. When you need that, I'ma let you have it. cleaning. Plus, I keep the nana real sweet for your eating. Yes, yes, you be the boss, and yes, I be respecting whatever that you tell me, cause it's game you be spitting. Oh, best believe that when you need that, I'll provide that. You will always have it. I'll be on deck, keep it in check.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 We zijn straks weer bij je terug. Met het nieuws van 7 uur. Komen we terug met Per Williams. It Gone. Clean Bandit, Jesse, Justin Bieber, James Bay. Ik zou zeggen, luister nog even. Tot straks naast het nieuws. Passenger, Let It Go.